Drie uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De verkiezingen in Portugal zijn gewonnen door de Socialistische Partij. De partij van premier Costa kreeg 36,6 van de stemmen. En dat betekent dat Costa verder kan regeren met twee communistische partijen... die samen 16 binnenhaalden. De grootste rechtse partij in Portugal, de PSD, bleef steken op bijna 28 van de stemmen. Onder premier Costa daalde de werkloosheid en het begrotingstekort. Vooral de export en het toerisme zijn grote aanjagers... van de sterk groeiende Portugese economie. In een gezamenlijke verklaring hebben de burgemeesters van drie grote steden een reactie gegeven op het vertrek van hun collega Pauline Krikke. Ze zeggen dat ze Krikke hebben leren kennen als een sterke en doortastende collega en dat ze haar gaan missen. De politieke partij in Den Haag reageerde met begrip op haar vertrek en noemde het een moedige en logische stap. Mensen die online zijn opgelicht doen er vaak geen aangifte van. Zes op de tien laat het erbij zitten omdat ze het schadebedrag te klein vinden... of omdat ze denken dat melden geen zin heeft. Blijkt uit onderzoek van het CBS in samenwerking met de politie. Bijna 3% van de ondervraagden zei vorig jaar te maken hebben gehad met internetoplichting. In de meeste gevallen werd het bestelde artikel nooit ontvangen en konden mensen naar hun geld fluiten. In ruim 40% van de gevallen ging het om een aankoop via een site voor tweedehands spullen. Een kwart van de gedupeerden trapte in een nep-webshop en raakte zo geld kwijt. Albert Heijn haalde halalvleeswaren uit de schappen van de met listeria besmette fabriek Offerman, maar maakte daar geen melding van. De supermarkt is daar wel verantwoordelijk voor. Een woordvoerder noemt het slordig en zegt dat het rechtgezet wordt. Eerder was al bekend dat vleeswaren bij de Aldi, Bitfood, Jumbo, Sligro en Versunie werden teruggeroepen. Het weer, ook in het zuiden trekt de regen weg.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 I tell a waitress I want two pieces of toast. She brings me only one piece. I tell her I want two pieces. She say go to the toilet. I say you now understand. I wanna do piss on my plate. She say you better no piss on the plate. You son of a bitch. I don't even know the lady and she calling me a son of a bitch. Son of a bitch. I don't need this. a bigger restaurant. The waitress brings me a spoon and a knife, but no fork. I tell her I want the fork. She tell me everyone wanna fork. I tell her you don't understand, I wanna fork on the table. She say you better not fuck on the table, you son of a bitch. I don't even know the lady and she calling me a son of a bitch. I don't need this in a hotel and there is no sheets on a bed. Call the manager and tell him I want a sheet. He tell me to go to the toilet. I say you don't understand. I want a sheet on my bed. He say you better not sheet on my bed, you son of a bitch. I go to the checkout and the man at the desk say, peace on you.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 Ik sta jou beter Kijk nou eens goed, hij staat jou niet Ik sta jou beter van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFFM Dorime Interimo ad appare dorime Ameno, ameno latire, latiremo Dorime We in the music, uh, this is our anthem.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 Behold these truths to be self day, one day, one day, this nation will rise up, rise, rise, rise. back. No, God. Even almost got married. And for Pete, I'm so thankful. Wish I could say thank you to taking my time Cause she grew from the drama Only wanna do it once real bad Call me cause shit lasts God forbid something happens At least this song is a smash I spend.